uur. Goedenavond, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Donald Trump heeft net voor het eerst uitgebreid gereageerd op zijn veroordeling in een strafzaak. Een jury verklaarde hem gisteravond schuldig aan het vervalsen van documenten in de zaak rondom pornoactrice Stormy Daniels. En dat is historisch, want nooit eerder werd een Amerikaanse oud-president veroordeeld. If they can do this to me, they can do this to anyone. These are bad people. These are in many cases, I believe, sick people. Trump maakte tijdens de persconferentie nog maar eens duidelijk dat hij het er absoluut niet mee eens is, vertelt correspondent Marieke de Vries. Hij is verbolgen. Eh, eh, hij noemde het ook een politieke vervolging, een nepproces. Hè. Het is rigged eh, van bevooroordeelde aanklagers in dit linkse bolwerk New York, die er alleen maar op uit zijn om hem politiek uit te schakelen. In juli wordt bekend wat voor straf hij krijgt. Er zijn meer mensen slachtoffer geworden van phishing bij Bunk dan eerder werd gedacht. Vorige week hoorden we al dat zeker 30 mensen hun geld zijn kwijtgeraakt bij de online bank. Nu hebben nog tientallen slachtoffers zich gemeld. Hoeveel geld er precies is verloren is niet bekend... maar volgens mijn collega Ellen Kamphorst gaat het om veel geld. Het gaat soms om bedragen van 8 of 10.000 euro... maar ook echt een aantal keer over 100.000 euro of meer. En we hadden dus ook al 28 slachtoffers gesproken... waar we ook alle aangiftes van gecheckt hebben... en die zaten ook al op 1,6 miljoen. Dus het gaat echt om veel geld. Bunk heeft inmiddels een mailadres geopend voor slachtoffers... en gaat iedereen bellen. Al zeggen de meeste slachtoffers dat ze tot nu toe horen... dat ze geen schadevergoeding krijgen. En zo klonk het vanmiddag in Amsterdam. Duizenden mensen deden mee aan de Klimaatmars op de Zuidas. Deze deelnemer legt uit waarom ze juist daar protesteerde. Omdat hier weer bedrijven zitten die eh, vervuilen en die eh, heel erg veel winst maken over de rug, rug van de planeet. De organisatie achter de mars heeft al eerder op de Zuidas gedemonstreerd, maar dan in het weekend. En dan is er natuurlijk bijna niemand. Door de mars op een doordeweekse dag te houden hopen ze dat de aandacht van de bedrijven getrokken wordt. Dan het weer. Vanavond bewolkt en nog kans op een bui. Morgen begint ook grijs. Later ook weer kans op regen. Bij een graad of 18. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nog 50 kilometer file in Noord-Holland. Vertraging heb je nog op de A7. Hoornzaanstad door de werkzaamheden bij Purmerend. Purmerend 10 minuten. Er is daar maar één rijstrook open. 10 minuten bij Alsmeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar. En op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Rotterpolderplein 10 minuten vertraging. Ook 10 minuten oponthoud nog op de N9 vanuit Den Helder naar Alkmaar door de werkzaamheden bij Petten.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 Trump werd als eerste oud-president in Amerika schuldig bevonden in een strafzaak. In Frankrijk is een man opgepakt die een islamitisch geïnspireerde aanslag zou willen plegen tijdens de Olympische Spelen. De man van 18 is een Tsjetsjeen. Hij wilde in Saint-Étienne toeslaan tijdens een van de voetbalwedstrijden. En de vier bandleden van ABBA zijn koninklijk onderscheiden. Ze kregen de orde van Vasa van de Zweedse koning voor hun uitzonderlijke diensten in de muziekindustrie. En het weer vanavond en vannacht nog kans op een bui. Morgenmiddag klaart het op vanuit het noorden en is er wat ruimte voor de zon. En het wordt 16 tot 22 graden. I'm only happy when it rains. me with la la la la la la la la la la by my side is all that I can do. My arms around my pillow at night, they should be holding you.